Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft die maandag Bin Laden hebben gedood. Op een basis in de Amerikaanse staat Kentucky bedankte hij de leden van de elite-eenheid... en gaf hun een hoge presidentiële onderscheiding. De ontmoeting met de commando's was achter gesloten deuren, zodat hun identiteit geheim blijft. Daarna werd de president in een hangar toegejuicht door militairen die net terug zijn uit Afghanistan. Obama sprak van een historische week en noemde de operatie tegen Bin Laden een van de succesvolste militaire acties uit de geschiedenis. Al-Qaeda bevestigde de afgelopen dag de dood van Bin Laden. In een boodschap op internet dreigt de terreurbeweging met vergelding. Het Nederlandse marineschip Tromp heeft voor de Somalische kust vier vermoedelijke piraten aangehouden. Ze zaten in een snelle motorboot die door een Spaans patrouillevliegtuig was ontdekt. Ze konden niet gevangen worden genomen omdat ze nog niet strafbaars hadden gedaan. Na verhoor zijn de vier Somaliërs daarom weer aan land gebracht. Hun boot is vernietigd. Vorige maand werden bij een bevrijdingsactie van de Tromp twee Somalische piraten doodgeschoten. 16 anderen werden opgepakt en worden in Nederland berecht. De tekstschrijver van de musical West Side Story is overleden. Het is Arthur Lawrence die naast schrijver ook regisseur en choreograaf was. West Side Story werd in 1957 voor het eerst op Broadway opgevoed opgevoerd. Leonard Bernstein componeerde de muziek voor de musical. Verder boekte Arthur Lawrence succes met de musical Gypsy, waarvan hij een paar jaar geleden een nieuwe versie maakte. Hij was ook actief in Hollywood en schreef onder meer het scenario voor de film Rope van Alfred Hitchcock. Arthur Lawrence stierf in zijn huis in New York. Hij was 93. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 11.